Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Grondpersoneel van KLM op Schiphol gaat maandagochtend staken. Volgens vakbond FNV legt zeker 80 van het grondpersoneel het werk neer. Dat doen ze van 8 tot 10 uur ochtends. De bond verwacht flinke vertragingen en annuleringen van vluchten. FNV en KLM onderhandelen al maanden over een nieuwe CAO. De bond wil hogere lonen en minder flexibele roosters. Op het circuit van Spa-Francorchamps in België is de Formule 2-race van morgen afgelast... na de dood van de Franse coureur Antoine Hubert in de eerste race. De bolide van Hubert raakte in de tweede ronde een muur... en kwam in een slip waarna hij op volle snelheid werd geraakt... door de auto van de Amerikaan Correa. Die ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. De Franse coureur Antoine Hubert was 22 jaar. Bij een steekincident op een metrostation in een voorstad van Lyon is zeker één dode gevallen. Negen mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. Het station in de voorstad Villeurbanne is afgezet. De bus- en metrolijnen zijn stilgelegd en er zijn militairen ter plaatse. De politie heeft een 33-jarige asielzoeker uit Afghanistan aangehouden die een mes bij zich had. autoriteiten gaan uit van moord en zien geen aanwijzingen voor een terroristische aanslag. Bij een noodlanding van een luchtballon in Zwalmen in Limburg... zijn vanavond vier mensen licht gewond geraakt. Kort voor de crash was er een flinke regenbui. Maar of de luchtballon daardoor naar beneden kwam is onduidelijk. Ooggetuigen zagen de ballon laag overvliegen... waarbij de man schuin zou hebben gehangen. De ballon maakte een harde landing in een open veld. Tennister Kiki Bertens is er niet in geslaagd de vierde ronde te bereiken bij de US Open. De nummer 7 van de wereld verloor in New York van de Duitse Julia Görges 2-6 en 3-6. Vorig jaar bleef Bertens ook al steken in de derde ronde van de US Open.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 I'm your man, so you better be thinking of me. Who? The love controller. I call you every day from my Range Rover to the break of dawn. Let's get it on. Me and you, baby, we can shine on. You are the deep inside of you. Broadcasting worldwide. When you hear any of these songs, it's intense. will be more than just friends. You know I want you, boy, don't you feel it too? You know I need the love that's deep inside of you.